Daarbij kwam een kraanbestuurder om het leven. Als alle treindelen weg zijn, moet er nog een hoop gebeuren, zegt ProRail. Dus hangt de bovenleiding helemaal slap, eh, over een paar honderd meter. Het spoor is beschadigd, dwarsliggers zijn eraf. af. Eh, bovenleidingsportalen zijn weggeknald. Dus eh, dat moet ook allemaal nog weer gemaakt gaan worden voordat we hier weer treinen kunnen gaan laten rijden. En dan hebben we nog alle ehm, eh, systemen die ondergrond zijn. Beveiligingssystemen. En daarvan hebben we de impact ook nog niet kunnen analyseren. Het kan zeker een week duren voordat er weer treinen rijden tussen Den Haag en Leiden. Een jongen in Limburg is op het matje geroepen door de politie. Hij belde gisteren 112 en zei dat er in een bos in Landgraaf een dood kind zou liggen. Politieauto's en ambulances gingen er meteen naartoe, maar vonden niemand. De jongen gaf daarna toe dat het een valse melding was. Hij deed mee aan doen, durven of de waarheid. De politie is boos en zeggen dat de jongen een straf kan verwachten. En dat wordt een emotionele avond voor fans van Nick en Simon. Vanavond is hun allerlaatste afscheidsconcert in Rotterdam Ahoy. En daarmee komt er na 17 jaar een eind aan het duo dat we kennen van hits als Pak maar mijn hand en Rosanne. Deze fans laten aan Hart van Nederland weten waarom zij erbij zijn. Ik wilde dat wel even opnieuw beleven, die laatste kans. Ik dacht, ja, dadelijk gaan ze nooit meer optreden. Dan wil ik toch wel even erbij zijn. Ze hebben een mooie carrière gehad, dat is het wel meer. We hebben genoten en ik vind het wel leuk dat ik dit mee kan maken op zo'n jonge leeftijd. Dat we gewoon nog, nog steeds afscheid van hun kunnen Ja, Nick en Simon gaan nu allebei solo verder. Het weer.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 Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Póngalo grillete. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú La Rosalía. Latina hasta esa son sonaría son ¿Quién lo diría? Que tal laquina hasta esa son sonaría Por ti, ¿quién lo diría?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 Afgelopen week werden betonplaatsen geplaatst om de drassige grond te verstevigen... en werd er een tijdelijke weg aangelegd. De Italiaanse oud-premier Berlusconi is weer wat opgeknapt. Artsen zeggen dat de behandeling aanslaat en dat ze voorzichtig optimistisch zijn. Hij werd vorige week opgenomen met hart- en ademhalingsklachten. In Etteleur is de grote brand bij een transportbedrijf onder controle... maar er komt nog wel veel zwarte rook vrij. De brandweer stuurde eerder een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten. De brand brak vanochtend uit rond half tien in een meterkast.